Een storm zal over de regio trekken die eerder al zwaar werd getroffen door overstromingen. Weerkundigen denken dat de orkaan morgenavond laat of donderdagochtend vroeg de kust van Queensland bereikt. Met windsnelheden tot 280 km per uur. Deelstaat-premier Bly heeft de inwoners van lage gelegen gebieden gewaarschuwd dat vandaag hun laatste kans is om nog te vertrekken. Door het noodweer zal opnieuw erg veel regen vallen, waardoor nieuwe overstromingen kunnen ontstaan. Verschillende reisorganisaties hebben gisteren al ongeveer 2000 Nederlandse toeristen teruggehaald uit Egypte. Ze keerden terug met extra vluchten uit Egyptische badplaatsen. Vanochtend zullen er 2700 mensen zijn teruggekeerd. En verwacht wordt dat de hele operatie woensdagochtend is afgerond met de repatriëring van 4200 toeristen. Op de vliegvelden in de badplaatsen doen zich nauwelijks problemen voor met het vliegverkeer. Dat is wel het geval in de hoofdstad Cairo, waar chaos heerst op het grootste vliegveld. De tour operators willen ook Nederlanders meenemen die zonder reisorganisatie door Egypte reizen. Ze moeten wel achter in de rij aansluiten. In de Verenigde Staten is een oorlogsmisdadiger overleden die door Servië werd gezocht voor betrokkenheid bij de moord op duizenden Joegoslaven in de Tweede Wereldoorlog. Over drie weken zou een proces over zijn uitlevering beginnen. Pieter Egner werd als etnische Duitser geboren in het voormalige Joegoslavië. Tijdens de Duitse bezetting werkte hij daar voor de Duitse geheime politie. Hij zou een leidende rol hebben gespeeld bij de deportatie van duizenden Joden, Zigeuners en communisten naar vernietigingskampen. Sinds 1960 woonde Egner in de VS, waar hij zes jaar later de Amerikaanse nationaliteit kreeg. Hij stierf vorige week op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats in de staat Washington. Het weer, het is bewolkt en vannacht vriest het licht.